Moutschreurs met het NOS Journaal. De Syrische bericht klopt. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten noemde het eerder vandaag een vals gerucht. Maar de burgerjournalisten in Raqqa blijven bij hun bewering. Ze houden ook vol dat de groep waarin de jihadisten zaten gevangen wordt gehouden door IS. Het aantal dierproeven in ons land is gestegen. In 2014 waren het er ruim 620.000, 95.000 meer dan in het jaar daarvoor. Dat staat in het jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Er werden vooral proeven gedaan op muizen, kippen, vissen en ratten. Proeven op paarden en sommige apensoorten namen juist af. In Amsterdam zijn de meeste mensen het slachtoffer van criminaliteit. 28 procent had vorig jaar te maken met geweld of vandalisme. Dat is wel 2 procent minder dan in 2014, blijkt uit cijfers van het CBS. Emmen scoorde het best. In die stad waren de minste gevallen van criminaliteit. Prinses Alexia is ontslagen uit het ziekenhuis in Oostenrijk... waar ze is geopereerd aan haar been. Ze brak afgelopen open weekend haar rechterbovenbeen bij het skiën in Leg. De tienjarige Alexia is door haar ouders opgehaald. Het gaat goed met haar. Wel zal Alexia nog een tijdje op krukken moeten lopen. Het weer vanuit het westen droger, vannacht kans op een bui en het wordt niet kouder dan een graad of 6.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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. How do you like your ex in the morning? Was de tune waar ik mee begon. En graag mee begin als ik hier de draaier van dienst ben. Onmiskenbaar het duo eh, Mulder en Mulder. En vandaag accentueer ik dat omdat Mulder en Mulder aanstaande vrijdag live te horen zijn bij XL. Met als gast Eduardo Blanco op de fluwele trompet. En aan het slagwerk Menno Veenendaal. Aanstaande vrijdag in XL Mulder en Mulder. In de serie eh, eh, concerten die XL eh, geeft. een maand geleden gestart. Elke 14 dagen jazz. Een fantastisch initiatief. En nu is het tijd voor Billy Holiday. he's from Heaven. From Heaven. Billie Holiday. In 1951 geboren en in 1970 al mogen toetreden tot eh, de band van Miles Davis. Dan heb je wat in je mars. En dat geldt voor Steve Grossman. Een saxofonist die eh, zijn talenten al vroeg tentoon heeft gespreid. En we gaan hem nu horen. Het Steve Grossman Quartet. Met hem op de tenorsaxofoon, Cedar Walton piano... David Williams op de bas en Goodold Billy Higgins op de drums... in een nummer van Cole Porter. En um, ja, dat nummer dat heet Easy to Love. Where Over the Rainbow. Onmiskenbaar. Glenn Miller's orkest. En eh, ik vind het altijd leuk om het orkest eens te laten horen... met andere nummers dan de uitgekoude nummers die alleen maar voorbij komen. We gaan nu naar een uh, zangeres, pianiste eh, uit Canada... Diana Kroll. Eh. Nou, die heeft natuurlijk eh, een bliksemcarrière gemaakt. Ze, is, eh, dateert van 1964. En eh, kwam op enig moment tijdens uh, een show... waarin ze met Tony Bennett op tournee was... kwam ze een zanger tegen die daar ook optrad. Meneer Elvis Costello. En dat is haar levenspartner geworden. En allebei gaan ze hun eigen weg. Volgens mij is dat heel interessant om dan te kijken wat voor eh, muzikale dingen er allemaal gebeuren. Goed, Diana Kroll. We gaan luisteren naar The Look of Love. is on Take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't part. gaan nu naar Cedar Walton. Een pianist die eh, eh, een duidelijk stempel heeft gelegd in de, in de nou, nou, min of meer klassieke jazz. Hij heeft eh, heel veel stukken geschreven en gearrangeerd voor Art Blakey en de Jazz Messengers. Gespeeld met Wayne Shorter en Freddie Hubert. En heel veel drummers en bassisten opgeleid eh, in, in, een bepaalde stijl van spelen. Ehm, hij was eh, uiteindelijk pianist bij de Timeless All Stars. En heeft heel veel gedaan voor de ontwikkeling van de jazzmuziek. We gaan nu luisteren naar het trio van Cedar Walton... met David Williams op de contrabas... en wederom Billy Higgins op het slagwerk. En ehm, het nummer het is eh, nou ja, een, mooie eh, demonstratie van zijn kunnen. Once I Loved. klaar met de laatste tingeltjes op het bekken. Cedar Walton Trio, Once I Loved. Regelmatig eh, hebben we popzangers of zongers, singers, songwriters... die zich wagen eh, aan eh, eh jazzzang of jazzmuziek. Eh, eh, en zo iemand die dat heel goed doet is Alison Moyet. Ehm, we gaan haar horen... En een prachtige song, That Old Devil Cold Love. het was natuurlijk andere koek. Kenners die horen wellicht twee pianos, dat klopt ook. Louis van Dijk en Pim Jacobs, die een, eh, van een, een, eh, een emotioneel nummer, een vrolijk frivol stuk maakten.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 En een van die groepen, dat is wel interessant, dat zijn de Millers. En nou wil het toeval dat de Millers vandaag te beluisteren zijn. Natuurlijk niet de echte Millers van toen, maar de Miller Tribute Band die eh, treedt vanmiddag op in Grand Café Vreeburg. Het begint om drie uur. Grand Café Vreeburg, de Miller Tribute Band. Daar ga ik zo wat van laten horen. Eh, maar wij moeten vandaag moeilijke keuzes maken. Want in strandpaviljoen Te Lassa... daar eh, heeft jazzprogrammeur Ton Aris weer een fantastische jazz... jump jazzformatie neergezet. Jazzup dat is een spetterende, vrolijk spetterende groep. Ehm, en dat is om vier uur bij strandpaviljoen Talassa. En dan hebben we vanmiddag ook nog... dat is natuurlijk weer andere koek... hier in gebouw De Krocht. Ook zeer de moeite waard. Ehm, een optreden van een uh, fado-zangeres... En eh, Daisy Correa. En die heeft een uh, Amalia Rodriguez programma. Dat is in gebouw De Krocht. Dus vanmiddag in theater De Krocht. En die Daisy Correa... die heeft een programma waar ze ehm, ook toelicht... en eh, de geschiedenis van de fado... waar ze uitleg geeft over de fado-muziek. En... Ehm, het is opgedragen aan, een, eh, aan de beroemde Amalia Rodriguez. Dus wij gaan vanmiddag keuzes maken. We gaan of naar Grand Café Vreburg naar de Miller Tribute Band. We gaan naar Gebouw de Krocht, naar Daisy Korea. Of we gaan naar Strandpaviljoen Talassa, naar de Jazz Jump formatie Jazzup. En ja, wat je natuurlijk ook kan doen is gewoon uitdokteren waar ze beginnen... en waar je dan van alle drie nog een setje kan horen. Ik ga in ieder geval nu iets laten horen van eh, eh, Fado-muziek. Dan weten we waarover we het hebben. En dat is een, eh, een stuk Nou Pases Com Ella Aminia Rua... gezongen door Fernanda Maria. Senhoras e senhores, Vou-vos apresentar a artista Fernanda Maria, que vai cantar o fado Não Passes com Ela à Minha Rua. feliz, Deus te protege. Não te dessejas mole e tanto assim que não tenho ciúmes nem inveja. Como a tua mulher teve de mim, que não tenho ciúmes nem inveja. teve de mim. Mas olha, meu amor, eu não me importo. Antes que fosses dela, eu já fui tua. Dat, eh, dat is een eh, fado eh, die ik heb laten horen... naar aanleiding van het optreden vanmiddag in ingebouwde Krocht... van de fadozangeres Daisy Correa. En zoals ik al eerder zei, vanmiddag ook in uh, uh, Grand Café Vreeburg in Bloemendaal. Op het Kerkplein. Om drie uur de Miller Band. A tribute to the Millers. En als de Millers optraden, dan hadden ze altijd deze tune. En die gaat vanmiddag ook klinken. De Millers hebben eh, in de loop van de jaren verschillende bezettingen gehad. En ik ga nu een stuk laten horen. Opgenomen in 1969 met Susie Muller. Die zingt uh, Good Old Ruud Brink op de tenorsax. Koen van Nassau vibrafoon. met Matthews op de accordeon. Paul Ruijs piano. Ab de Molenaar gitaar. Rob Langerijs bas. En wie de Bij drums. En het stuk heet A Certain A certain smile. Ja, een bepaalde zekere A certain smile. A certain the cheerful pose. But in the hush of night, exactly like a bittersweet refrain, comes that certain smile to hold your heart again. ja, de prachtige zogenaamde fade-out door uh, Ruud Brink gespeeld. Er is ook een opname, en dat is uh, eh, 82, ehm, met op de saxofoon onze Harry Verbeke. En dat ga ik laten horen, het laatste stuk wat ik laat horen van de Millers.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 De Millers met Harry Verbeke. Luisteraars, we zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur. En dat betekent dat we even ademhappen... en dan daarna nog een vol uur CFM Jazz hebben. Ik ga dit eerste uur graag besluiten met eh, de band van Chris Barber...